spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De werkgevers in het streekvervoer zijn verbaasd over de staking van komende donderdag. Volgens hen waren de gesprekken over een nieuwe CAO nog bezig. Het personeel wil meer loon en een lagere werkdruk... en daarom rijden er donderdag minder of geen streekbussen en regionale treinen. De reiziger is daarvan de dupe, zeggen de werkgevers. De leraar die vorig jaar in Assen een leerlingen van 13 seksueel misbruikte... is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De eis was drie jaar. De leraar, mentor van het meisje, heeft alles toegegeven. Volgens deskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Hij mag vijf jaar zijn werk als leraar niet meer doen en hij moet zich laten behandelen. Een commissie van de PvdA gaat bekijken of William Moorlach nog geloofwaardig kan functioneren als Tweede Kamerlid. Binnen een week moet er duidelijkheid zijn. Moorlach is in opspraak omdat hij als directeur van een sociale werkplaats mensen liet werken via een schijnconstructie. De PvdA is daar fel tegenstander van. Volgens het partijbestuur heeft Moorlach ingestemd met het onderzoek, maar Moorlach bestrijdt dat. De politie heeft een automobilist klemgereden die zeker 20 kilometer aan het spookrijden was. Hij ging er vandoor bij een politiecontrole in de buurt van Prinsenbeek. Tegen het verkeer in reed hij met hoge snelheid over de A59, de A16 en de A17, achtergevolgd door de politie. Bij Rozendaal reed de politie hem klem. Waarom hij er vandoor ging is niet bekend, er zijn verder geen ongelukken gebeurd. Het licht van de Brandaris op Terschelling werkt weer. De vuurtoren ging gisteravond kapot. Er was iets mis met de stroomtoevoer naar de lamp. Dat is hersteld, waardoor de Brandaris het weer doet. Volgens Rijkswaterstaat was er geen gevaar of overlast voor de scheepvaart door de kapotte vuurtoren. Het weer, toenemende bewolking en regen bij ongeveer 7 graden. Ook vannacht is er veel regen. Morgen stormt het enige tijd aan zee. Elders zijn er zware windstoten. Vooral in het noorden zijn er veel buien met kans op onweer. En het wordt morgen ongeveer 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Maybe it's inside the bottle. I had some good old, but it's dangerous. is where allemaal fijne dagen en een voor.